het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Maaltje tussen Diemen en Muidenberg leidt tot veel problemen. Veel mensen rijden om via Weesp, maar op de provinciale weg daar staat het muurvast. En daarom zijn verkeersregelaars ingezet die alles een goede banen moeten leiden. Vanwege de afsluiting van de A1 was het vanmiddag ook druk bij Utrecht... waar ook nog eens een evenement is in de jaarbeurs. Er stonden ook files op de A9, waar ongeduldige automobilisten zelfs met elkaar op de vuist gingen. De man die gisteren werd opgepakt voor een dubbele moord in Arnhem is een voortvluchtige tbs'er. Hij was buiten de kliniek aan het werk als onderdeel van zijn behandeling. Daarna was hij niet meer teruggekeerd naar de instelling. De bejaarde slachtoffers werden donderdagavond doodgevonden in een voormalig hotel. Het ging om de 81-jarige eigenaar en een 73-jarige dakloze vrouw. De 47-jarige TBS'er meldde zich gisteren bij de politie. Hij werd in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Van de elf mensen die in totaal zijn opgepakt na de aanslag in Londen... zijn negen inmiddels weer op vrije voeten. Twee mannen uit Birmingham blijven voorlopig vastzitten. De dader van de aanslag zou twee minuten voor de aanslag nog WhatsApp hebben gebruikt. Bij de terreurdaad woensdag op Westminster Bridge en bij het parlementsgebouw kwamen vier mensen om het leven. Een Congolese militie heeft 40 agenten onthoofd die in een hinderlaag waren gelopen. Het bloedbad is de zwaarste aanval op ordentroepen sinds eind vorig jaar. Toen brak er onrust uit omdat president Kabila aankondigde dat hij niet wil vertrekken. De politiemensen werden in het zuiden van het land tegengehouden door de militieleden. Zes agenten die de plaatselijke taal spraken werden vrijgelaten. De rest werd vermoord. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar ook opklaringen bij minima van een graad of twee. Morgen zon, maar ook wolken. Bij iets minder wind wordt het tussen 11 en 14 graden.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 Get it together, right on, right on. whispers op internet. www.zfmzandvoort.nl go home for so van Zandvoort, op 106.9 FM. to me fascinated. for trumpet, Peter O'Toole. Just having a, just having a, having a rest between bars. On drums, Martin, drums, Martin, drums, mums, the Pope.